Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Topoverleg in het Witte Huis over de Amerikaanse begrotingsproblemen heeft vooralsnog niets opgeleverd. Het overleg zou zo'n vier uur gaan duren, maar was al na vijf kwartier voorbij. Na afloop maakt het Witte Huis alleen bekend dat vandaag verder wordt gepraat. De VS heeft het plafond van de staatsschuld bereikt. De tijd dringt, want als het congres niet voor 2 augustus toestemming geeft om meer te lenen, dan kan het land zijn rekeningen niet meer betalen. Tegelijkertijd wil president Obama de staatsschuld met 4000 miljard dollar terugbrengen. Dat plan staat op tegenstand van zowel de democraten als de republikeinen. De democraten zijn tegen de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid en de republikeinen zien de belastingverhogingen niet zitten. Gisteren waarschuwde de nieuwe IMF-directeur Lagarde nog voor instabiliteit van de wereldeconomie als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van de News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. Ze sprak gisteravond in Londen met haar hoogste baas, mediamagnaat Rupert Murdoch. Hij besloot de omstreden krant te sluiten, waardoor 200 journalisten hun baan verloren. Als hun toenmalige chef staat Brooks onder druk om zelf op te stappen. Bij het ongeluk met een Russisch cruiseschip op de Wolga zijn tientallen kinderen omgekomen. Dat hebben overlevenden gezegd. Van de bijna 200 opvarenden wordt ongeveer de helft vermist. En onder hen zijn volgens de getuigen minstens 30 kinderen. De kans dat de vermisten nog in leven zijn is inmiddels nihil. Het schip was op een tweedaagse cruise in de regio Tatarstan, zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Het zonk in een paar minuten tijd. Dan het weer, helder, plaatselijke mistbank en minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee. Overdag eerst volop zon, in de loop van de middag stapelwolken. tot dan 20 graden aan zee en 24 in het binnenland.